4 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het kabinet denkt dat tot nu toe 32 Nederlandse jihadisten om het leven zijn gekomen in Syrië en Irak. Het gaat ervan uit dat zo'n 190 Nederlanders zich daar hebben aangesloten bij een gewelddadige jihadistische groepering. Dat schrijven de ministers Koenders, Hennis en Ploemen in een brief aan de Tweede Kamer. De meeste Nederlandse jihadisten hebben zich aangesloten bij IS. De rest zit bij Jabhat al-Nusra of andere terroristische groepen. Voor zover bekend zijn er 35 jihadisten teruggekeerd naar Nederland. Het ROC in Leiden is gered. De SP steunt het reddingsplan van minister Bussemaker... en daarmee is een faillissement afgewend. De school met 9000 leerlingen is in grote financiële problemen gekomen... door onder meer te dure nieuwbouw. Minister Bussemaker steekt maximaal 40 miljoen euro in het ROC Leiden. Daarmee wordt een deel van de opleidingen overgedragen aan andere instellingen en kan een kleiner deel opengehouden worden. De in opspraak geraakte hoogleraar Chris Meijer stapt op als lid van de Gezondheidsraad. Meijers positie was onhoudbaar geworden naar een artikel van NRC Handelsblad. De hoogleraar adviseerde de raad over het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Maar hij had niet verteld dat hij belangen had in twee bedrijven die profiteerden van die nieuwe testmethode. Door een staking van het ferrypersoneel is in de haven van Calais en bij de Kanaaltunnel een chaos ontstaan. Het trein- en bootverkeer tussen Frankrijk en Engeland ligt vrijwel stil, waardoor er lange files ontstaan. Vluchtelingen proberen van de gelegenheid gebruik te maken om aan boord van de stilstaande vrachtwagens te klimmen. Werknemers van My Ferry Link hebben bij de haven van Calais en bij de kanaaltunnel blokkades opgeworpen. Ze zijn kwaad omdat hun werkgever twee veerboten wil verkopen en vrezen voor hun baan. Het weer in de loop van de middag is het op steeds meer plaatsen droog. Af en toe schijnt even de zon. Het is maximaal 16 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon met landinwaarts hier en daar nog een enkele bui en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer na ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. A13 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4. Op de A20 richting Gouda ook 4 kilometer. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. Op de A27 van Breda in de richting Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een 3 kilometer na ongeluk. Bij Lexmond is de rechte ook dicht. En op de andere rijbaan staat tussen knooppunt Everdingen en Noordloos 5 kilometer. En op de N15 Europort richting Rotterdam, dan staat 5 kilometer file tussen Rozenburg en Spijkenisse.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 Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. They'll wait to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs> Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it doubt. and everyone needs that separate goal. This path makes me inspired. They have the flames. to attack a Marilyn with me.